Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De Britse minister van Volksgezondheid heeft een onderzoek aangekondigd... naar de prijzen van coronatests. De minister vindt dat de prijs van een test geen reden mag zijn voor families om niet op vakantie te gaan bijvoorbeeld. De gemiddelde prijs voor een PCR-test is 75 pond. Dat komt neer op 88,5 euro. Maar er zijn grote verschillen tussen aanbieders. De laagste prijs is 17 pond en de hoogste 250. Het ministerie kondigt aan dat de Britse mededingingsautoriteit zal ingrijpen als oneerlijke marktpraktijken worden vastgesteld. Volgens Russische media heeft de naaste medewerker van de Russische oppositieleider Navalny het land verlaten. Ze zou zijn uitgeweken naar Turkije. De vrouw, Yubov Sobol, is een van de bekendste gezichten van de Russische oppositie. Ze werd afgelopen week veroordeeld voor haar rol bij de protesten rond de arrestatie van Navalny. Van de rechter mocht ze Moskou anderhalf jaar niet verlaten, dat heeft ze blijkbaar toch gedaan. In aanloop naar de parlementsverkiezingen volgende maand... zijn al veel medestanders van Navalny naar het buitenland gevlucht. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip in verband met een ontvoering afgelopen donderdag in Krukius in Noord-Holland. De politie denkt dat de ontvoerders zich hebben vergist. Er zijn geen aanwijzingen dat een man van 56 die ze hebben meegenomen het doelwit is. Niets wijst erop dat die man deel uitmaakt van het criminele circuit. In Gouda zijn zes mensen opgepakt die mogelijk iets met de zaak te maken hebben. Het weer tot slot, buien, lokaal met kans op onweer. Vannacht aan de kust nog wat buien, landinwaarts is het vaker droog. Temperatuur vannacht rond 14 graden. Morgenochtend buien, in de middag klaart het op in een groot deel van het land.